met het NOS Journaal. Staatssecretaris Visser houdt het vertrouwen van een meerderheid in de Tweede Kamer... ondanks harde kritiek op de gang van zaken rond de Marinierskazerne. Die zou naar Vlissingen verhuizen, maar gaat uiteindelijk naar nieuw De SGP diende een motie van afkeuring in tegen het beleid van het kabinet. Daar moet nog over gestemd worden, maar die motie haalt het vrijwel zeker niet. Veel partijen vinden dat Visser de kwestie totaal verkeerd heeft aangepakt. De staatssecretaris heeft Zeeland en de Kamer haar excuses aangeboden... en ze zei ook dat ze niet van plan is om af te treden. De Rijksrecherche onderzoekt het handelen van de politie rond een incident bij een zorginstelling in Wageningen. Daarbij kwam gisteravond een bewoner om het leven. Twee begeleiders liepen steekwonden op en moesten naar het ziekenhuis. Volgens buurtbewoners duurde het lang voordat de politie kwam en kreeg een man die 112 belde te horen dat er geen politieauto's beschikbaar waren. De politie zegt dat serieus te nemen en daarom zelf ook onderzoek te doen. De relatie van Nederland met Saoedi-Arabië is nog altijd niet als vanouds, zei minister Blok tijdens een bezoek aan het land. Hij sprak daar met zijn Saoedische ambtgenoot onder meer over de moord op de journalist Jamal Khashoggi anderhalf jaar geleden in het Saoedische consulaat in Istanbul. Blok zei daarover dat de onderste steen nog niet boven is. Het is het eerste bezoek van een Nederlandse bewindspersoon aan het land sinds de moord. In een aantal Duitse steden worden vanavond de terreuraanslagen in Hanau herdacht. Ook bij voetbalwedstrijden wordt een minuut stilte gehouden. Gisteravond schoot een Duitse rechtsextremist in twee shisha-lounges negen mensen dood. Allemaal mensen met een buitenlandse achtergrond. Hij schoot ook zijn eigen moeder dood en pleegde zelfmoord. De Duitse president Steinmeier, Steinmeier woont straks om zes uur in Hanau een herdenking bij. En in Berlijn komen veel politici naar de Brandenburger Tor. Het weer is bewolkt. Tegen de avond vanuit het westen tijdelijk veel regen... met kans op zware windstoten. Vannacht opklaringen. Minimumtemperaturen dan tussen de 1 tot 5 graden. Morgen droog, vooral ochtend wat zon. En dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is Edwin van de ANWB. Ondanks de vakantie staan er in de regio Noord-Holland toch nog wat files, bij elkaar 100 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Leidsendam een half uur oponthoud.